Twee uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. De PvdA gaat in de voorlopige uitslag bij de Europese verkiezingen naar zes zetels. Dat is één zetel meer dan donderdag in de eerste exit van de Europese verkiezingen werd voorspeld. De PVV en de SP verliezen allebei hun zetels in het Europese parlement en komen uit op nul. De tweede partijen zijn de VVD en het CDA met volgens het ANP vier zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er elk drie... De ChristenUnie, SGP en D66 komen op twee zetels. 50PLUS en Partij voor de Dieren hebben allebei één zetel veroverd. PvdA Frans Timmermans heeft verheugd gereageerd op de winst van zijn partij. Hij noemt de behaalde zes zetels een fantastisch resultaat. Timmermans is ook kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen... als voorzitter van de Europese Commissie. Daarvoor heeft hij de steun nodig van andere sociaal-democratische partijen... maar die lijken flink te verliezen in het Europees Parlement... Desondanks hoopt hij alsnog commissievoorzitter te worden... door een meerderheid te krijgen op basis van een progressief programma. De Griekse premier Tsipras heeft nieuwe verkiezingen in het land aangekondigd. Zijn partij, Syriza, verloor fors bij de Europese verkiezingen... en haalde 23 van de stemmen. De liberaal-conservatieve partij haalde ruim 33 van de stemmen... en is daarmee de grote winnaar in Griekenland. De leider van Nieuwe Democratie riep Tsipras eerder al op om op te stappen. Burgemeester Boog van Diemen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd... de Roemeense autoriteiten aan te spreken op de chaotische stembusgang van gisteren. Roemenen in Nederland konden hun stem uitbrengen voor het Europees parlement... en een referendum over corruptie. Bij meerdere stembureaus, onder meer in Diemen, stonden mensen uren in de rij. Toen de stembureaus om 9 uur sloten, stonden nog veel Roemenen te wachten. Ze mochten niet meer stemmen en werden weggestuurd. In Den Haag greep de ME in toen een aantal van hen probeerde de ambassade te bestormen. Het weer.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 Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plan. gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard plan. gaan sporen die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, pan Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet one. Jij weet alles A1. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man nigga, je deed lang. Meer real you'd zeg het je net een Jamaican. Ja, nu gaan we heel hard blauw gas borrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gas borrow. Liefde die ik gevoel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo.